Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Treinspoorbeheerder ProRail zijn er tal van storingen, onder meer aan seinen. De grootste problemen zijn rond Zwolle, waar een defecte trein stil kwam te staan. inzittenden worden eruit gehaald. Ook in Brabant gaat het mis. ProRail zegt dat monteurs proberen alle problemen te verhelpen... maar adviseert reizigers toch vooraf een reisplanner te raadplegen. De politie is in Cardiff bezig met een huiszoeking in het onderzoek naar de aanval op moskeegangers vannacht in Londen. De bestuurder van de bus, een man van 47, is afkomstig uit die stad. Hij zit vast en wordt verdacht van het voorbereiden en uitvoeren van een terroristische daad en poging tot moord. De man stond bij de autoriteiten niet bekend als extreem rechts. Bij de aanval is waarschijnlijk één dode gevallen. Negen mensen zijn gewond geraakt. De twee mannen die terecht stonden in de postbankmoord in 2003 gaan in hoger beroep. Dat hebben de advocaten van Frank S. en Soris R. bevestigd. De twee werden een paar weken geleden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 14 en 16 jaar voor het doden van Alex Wiegmink. Soris R. zegt onschuldig te zijn. Waarom Frank S. in beroep gaat is nog onduidelijk. Het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven heeft jarenlang donorzaad gebruikt uit de omstreden zaadkliniek van Jan Karbaat. De arts raakte begin dit jaar in opspraak omdat hij als directeur van een spermabank tientallen kinderen zou hebben verwekt met zijn eigen sperma. Hoeveel vrouwen in Eindhoven met zaad van karbaat bevrucht zijn is niet bekend. Het weer. Het is bijna overal zonnig. Met zo'n 25 graden op de Wadden tot ruim 31 in het zuiden is het lokaal tropisch. Er staat niet veel wind.